Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Guus Hiddink wordt niet de nieuwe bondscoach van Ivoorkust. Hij gaat ook niet met een ander land naar het WK voetbal in Zuid-Afrika. Dat zegt de trainer in zijn column in De Telegraaf en in een interview met AD Sportwereld. Hiddink werd deze week genoemd als interimcoach van Ivoorkust... omdat hij pas na het WK deze zomer aan de slag gaat als bondscoach van Turkije. Maar de trainer wil zich al volledig richten op de voorbereiding van zijn nieuwe functie. Turkije heeft grote plannen en ik bereid me zo goed mogelijk voor, zegt Hiddink. Wouter Bos trekt zich niet onmiddellijk terug uit het politieke leven. Hij blijft op de achtergrond nog even actief, zei hij in het tv-programma Nova. Zo gaat hij meeschrijven aan het verkiezingsprogramma van de PvdA en wil hij zorgen voor een goede kandidatenlijst. De afgelopen dag maakte Bos bekend dat hij de politiek verlaat. Hij wordt als PvdA-leider waarschijnlijk opgevolgd door Job Cohen. Op de vraag of Bos een rol gaat spelen in de verkiezingscampagne antwoordde hij... ik zal alles doen wat Job wil om de overwinning op 9 juni te boeken. Toeristen in Peru kunnen eind deze maand weer naar Machu Picchu. De beroemde Inca-stad uit de 15e eeuw is nu onbereikbaar. De spoorlijn daarheen werd eind januari verwoest door aardverschuivingen... die het gevolg waren van zware regenval. De spoorlijn is de enige manier om Machu Picchu over land te bereiken, anders dan te voet. Volgens de Peruaanse minister van Transport is de spoorlijn naar de ruïnes in de bergen op 29 maart hersteld. Machu Picchu is de belangrijkste bezienswaardigheid van Peru. Door de aardverschuivingen in januari kwamen bijna 4000 toeristen daar vast te zitten. Ze werden met helikopters gered. Door het noodweer kwamen ook tientallen mensen om het leven. Het weer, vannacht blijft het droog. Temperatuur van 0 graden in het oosten tot 3 graden aan zee. Overdag eerst zonnig, maar later bewolkt en kans op motregen.